uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Oud-korpschef de uitgaven door de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie. Hij heeft geen vertrouwen in de onderzoekscommissie. Die onderzoekt de rol van onder andere Bouwman bij de affaire rond koorvoorzitter Frank Gilte. Die kwam in opspraak omdat er bij de ondernemingsraad veel geld was uitgegeven aan buitenlandse reizen, luxe etentjes en feesten. De maximumsnelheid op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam blijft na 7 uur s avonds 130. Dat heeft de Raad van State bepaald. De gemeenten Stichtse Vecht en de Ronde Venen hadden bezwaar gemaakt tegen het besluit van minister Schultz. De gemeenten willen dat de maximumsnelheid s'avonds teruggaat naar 100, omdat de effecten op de natuur en de gezondheid van mensen niet duidelijk zijn. In de Franse Alpen is een Nederlander omgekomen door een lawine. Volgens de politie worden er twee andere Nederlanders vermist. De lawine was gisteren. De drie waren in het skigebied Val Fréchus aan het snowboarden en zouden off-piste zijn gegaan. Gisteravond werd het lichaam van de Nederlander gevonden. Sinds vanochtend zoeken Franse hulpdiensten naar de andere twee Nederlanders. Hockeyclub Spijkenisse heeft aangifte van verduistering gedaan tegen de oud-voorzitter van de club. Die zou ruim 2 ton uit de clubkas hebben meegenomen. De club uit Spijkenisse heeft nog maar 135 euro in kas, waardoor het voortbestaan op het spel staat. De oprichter van de Europa-run is overleden. Rotterdammer Sjaak Bril overleed op 55-jarige leeftijd aan maagkanker. De Europa Run is een jaarlijkse estafette van Parijs in Hamburg naar Rotterdam. Deelnemers lopen in teams meer dan 500 kilometer om geld in te zamelen voor mensen met kanker. Vorig jaar kwam het bericht dat Bril, die tot dan elke editie meeliep, zelf aan kanker leed. Het weer in een groot deel van het land regen.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 I look at things now. Don't think of you are much at all. Just one thing seems to make you care. Who's gonna drive and take you home? Shake your body down to the ground Let's dance. Let's shout, shout, shake your body down to the ground.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 closer to your soul. And you do know that I want you. Let's dance, let's shout, shake your body. we can't explain my bed. just close enough to tell you that you do something to me, something deep inside. is heavy.